7 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Er komt een landelijk telefoonnummer voor mensen die zich zorgen maken over een verward persoon. Dat nummer moet 24 uur per dag bereikbaar zijn, heeft staatssecretaris Blokhuis toegezegd. Nu bellen buren of familie van iemand die verward is vaak het alarmnummer 112. Maar meestal horen die meldingen niet bij de politie thuis. Wanneer het telefoonnummer in gebruik wordt genomen is nog niet bekend. Iedereen die een wapenvergunning aanvraagt... moet wat betreft het kabinet zijn ras of etnische afkomst laten registreren... staat in een conceptwetsvoorstel. Ook kan er worden gevraagd naar politieke opvattingen, religie en gezondheid. Volgens de voorstand vinden privacyorganisaties... en een groot deel van de Tweede Kamer dit plan te ver gaan. In China is de man geëxecuteerd die in april negen leerlingen van een middelbare school heeft doodgestoken. Elf anderen raakten gewond. De dader van 28 heeft verklaard dat hij tot zijn daad is gekomen... uit frustratie en woede over zijn leven, dat hij mislukt noemde. Volgens hem is hij altijd erg gepest op school. Premier Rutte heeft in zijn toespraak bij de Verenigde Naties... alle landen opgeroepen mee te werken aan het MH17-onderzoek. Hij zei dat MH17 een open wond blijft voor Nederland... en andere landen die burgers aan boord hadden. In zijn speech voor de Algemene Vergadering van de VN vormde internationale samenwerking de rode draad. Rutte maakt zich er zorgen over dat sommige landen het eigen belang voorop stellen. Vanaf 1 januari krijgt de partner van de moeder van een baby... vijf dagen betaald verlof na de bevalling. Nu zijn dat er nog twee. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel van het kabinet. Anderhalf jaar later wordt de regeling nog verder uitgebreid. Dan kunnen partners vijf weken opnemen. In die weken krijgen ze 70% van hun loon uitbetaald. Het weer op sommige plaatsen eerst nog bewolking. In de loop van de ochtend wordt het overal zonnig en het wordt 20 tot 23 graden.